spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het transport met vrakstukken van vlucht MH17 is in Nederland. De eerste vrachtwagens passeerden aan het begin van de nacht... de Duits-Nederlandse grens bij Oldenzaal. Daar blijven ze nog even stilstaan. Ze rijden bij daglicht verder naar vliegbasis Geelse Rijen. Daar zal een poging worden gedaan het vliegtuig deels te reconstrueren. Een deel van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp is vannacht ontruimd vanwege een brand op de verpleegafdeling. Het vuur is onder controle. Elf patiënten zijn naar een andere afdeling gebracht. En later moesten ook mensen van een andere afdeling weg... omdat daar rook was binnengekomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De vrouw die gisteravond op straat in Amstelveen werd doodgeschoten... was de vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Dat schrijft de krant Het Parool. De man zou zelf ondergedoken zitten uit angst voor een aanslag. De politie wil er geen commentaar op geven. Degene die de vrouw doodschoot is nog voortvluchtig. Het Nederlandse bedrijfsleven moet meer kijken naar landen zoals Indonesië, Maleisië en Vietnam. Dat zegt ABN AMRO. De bank heeft een top 16 samengesteld van veelbelovende landen... waar de economie jaarlijks gemiddeld 5% groeit. De landen groeien sneller dan industrielanden als Brazilië, Rusland en China. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek. Ook vinden veel mensen het rumoerig. Het kantoor ging twee maanden geleden open en heeft vooral flexplekken. De Centrale Ondernemingsraad vindt dat de inrichting snel moet worden aangepast. Het weer, de temperatuur ligt dicht bij het vriespunt, dus het kan glad zijn. Ook kan er mist voorkomen. Overdag droog en geregeld zon bij 4 tot 8 graden.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 wenst jullie allemaal fijne dagen.